Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het automatiseren van werk is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen... ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek door het World Economic Forum onder honderden bedrijven. Bij die ondernemingen is op dit moment 34% van de taken van personeel geautomatiseerd. Drie jaar geleden was dat nog 33%. Volgens het onderzoek hebben de meeste werknemers vanwege de automatisering de komende jaren extra training nodig. Zoals hoe ze moeten omgaan met kunstmatige intelligentie. De illegale rave in het Belgische Sint-Truiden loopt op zijn eind. De VRT e meldde aan het eind van de avond dat er nog zo'n 1500 feestgangers aanwezig waren. Gistermiddag waren het er nog 10.000. Het illegale feest op een oud militair terrein begon vrijdagavond. Buurtbewoners klaagden sinds die tijd over de harde muziek en andere overlast. De Belgische politie greep niet in uit angst dat het uit de hand zou lopen. Het Vaticaan wil helpen om Oekraïense kinderen terug te halen uit Rusland. Dat zei paus Franciscus na zijn bezoek aan Hongarije. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland duizenden kinderen de grens overgebracht... naar eigen zeggen om hen te beschermen. Oekraïne en het internationaal strafhof spreken van deportaties. Paus Franciscus zei ook dat hij werkt aan een geheime missie in Oekraïne... waar hij nog geen details over kan geven. Op de A59 bij Den Bosch is afgelopen avond een auto in het water beland. De inzittende hoefde niet naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in de bocht bij knooppunt Empel... op de plek waar in oktober de 10-jarige Hebe en haar begeleider Sanne verongelukten. Eind maart vloog daar ook al een auto uit de bocht. Afgelopen week riep de gemeente Den Bosch op om daar een vangrail te plaatsen. Minister Harbers zei eerder dat daar geen geld voor is. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar wel droog bij een graad of 6. Overdag eerst af en toe zon.